Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee schippers van een watertaxi en een rondvaartboot in Rotterdam moeten voor de rechter komen. Vorig jaar zomer ging het helemaal mis bij de Erasmusbrug. Een watertaxi en rondvaartboot botsen toen op elkaar. En de taxi kwam op zijn kop in het water. Zagen veel mensen gebeuren. Oh, De zes mensen aan boord, onder wie een kind, konden net op tijd worden gered. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de schippers allebei schuldig... en hebben ze mensen in een levensgevaarlijke situatie gebracht. Het uitvak van Cambuur tegen PSV blijft zondag leeg... omdat de politie de supporters van SC Cambuur en FC Groningen... niet meer wil begeleiden naar de wedstrijden. De burgemeester van Eindhoven besloot dat dat moest gebeuren na dreigingen. Maar de politie zegt zich er zelf ook niet veilig bij te voelen. En ga je op vakantie naar Texel, dan kan het zomaar zijn dat je toestemming aan de gemeente moet vragen voor het maken van filmpjes. Na de opnames voor het televisieprogramma Hunted in 2020 is de gemeente helemaal klaar met alle actie op het eiland. Bij die opnames vlogen twee Apache-helikopters onaangekondigd boven het eiland. Ik ben gewoon zowel door Afro Tros, eh, de producer, als door Defensie niet in de gelegenheid gesteld om hier een afweging in te maken als burgemeester. Ik vind dat ongehoord. Ja, de gemeente wil de nieuwe regel op gaan nemen in de APV, waarin de gemeentelijke regeltjes staan, maar de NVJ, de vakbond voor journalisten, is daar niet blij mee. Volgens hen is het een beperking van de persvrijheid. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht in het noorden droog. In het zuiden en midden juist code geel, want daar sneeuwt het weer. Morgen begint droog. In de loop van de middag is er weer nattigheid. En dan wordt het een graad of vijf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan ruim 10 files. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag... voor Schiphol 10 minuten op onthoud. Verderop voor Zoeterwoude Rijndijk 10 minuten.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 NAVO-topman Stoltenberg sluit niet uit dat Bagmoed in het oosten van Oekraïne... komende dagen in handen valt van het Russische leger. Stoltenberg zegt dat Rusland in de strijd steeds meer eenheden inzet. In Griekenland hebben naar schatting 60.000 mensen geprotesteerd... tegen de slechte staat van de spoorwegen. Aanleiding is het grote treinongeluk van vorige week... dat tientallen mensen het leven kostte. De politie heeft vier nieuwe verdachten aangehouden... in het onderzoek naar de ontvoering van een 15-jarige jongen in januari. Eerder werden al drie mensen aangehouden. De jongen zou in Amsterdam in een witte bestelbus zijn geduwd. De politie wist de bus te traceren. Het weer vanuit het westen regen, vanavond en vannacht overgaat in sneeuw en natte sneeuw. Het kan een paar graden gaan vriezen. caviar dreams. You deserve nothing but all the finer things. Now this whole world has no clue what to do with us. I got enough money in the bank for the two of us. Plus I gotta keep enough lettuce to support your shoe fetish lifestyle. So rich and famous, Robin Leach will get jealous. Half a million for the stove. Taking trips from here to Rome. So if you ain't got no money, take your broke ass home. G-G-L-L-A again. the low. You showing up, I have to put you in my schedule. So you better put it on me when it's time to go. No turning back from this party. Put you through enough to come play. Hey, ain't no coming down from this time. My love don't go nowhere. That's us.